Een nummer van Barry McGuire, The Eve of Destruction. Ja, hij was even een paar jaartjes te vroeg zou je kunnen zeggen. Of, nou ja, toen in die jaren speelde er natuurlijk ook van alles en nog wat. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Welkom bij het tweede uur van de show. ga je oren vertroetelen met prachtige muziek van onder andere The Cats. Dus blijf luisteren, want we hebben niet alleen mooie muziek, maar ook een leuke reportage straks. Tired of cheap motels, topless bars and neon lights. And if my car don't break down, I'll be home in just two more nights. I'm heading back to Houston. leaving one night stands behind. No time to think about it, and there's just one thing that's on my mind.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 En zonkracht is 8. Dat betekent smerige blazen vandaag. Of gewoon lekker in de schaduw zitten. Of nog leuker op het terras met een koud biertje of iets anders. Je hmm, ik kijk er naar uit voor straks al. Maar zover is het voor mij nog niet. En misschien voor jou <laughs> nog niet. Eerst nog wat mooie muziek van Smokey Robinson en The Miracles samen. De tranen van een clown. Zee, zomer. ZVL. ZVL. toch wel grappig eigenlijk bij dit eh, nummer. Zie ik bij mijn collega's toch wel een eh, feest van herkenning. Nou moet ik toegeven dat wij allemaal van een bepaalde leeftijd zijn. Dus eh, dit is zo'n seniorenmoment zou je kunnen zeggen. Stamp van deze heren, de Brothers Johnson. Want toen wij jong en flitsend waren, ja, was dit een gigantische hit in de discotheken in en Hulst. Ja, en niet te vergeten natuurlijk op de campings. <laughs> Ja, geweldig. Je hoort het hier bij eh, ZVL. En verder hoorde je Smokey Robinson en The Miracles samen in Tears of a Clown. Over een paar minuten, een eh, minuut of acht negen, gaan we luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. En hij gaat het hebben over uw verjaardag. Hoe dan wel, dat hoor je straks. like a statue becomes part of the machine. ZVL thing I never Ik zag de oren weer spitsen zojuist ook alweer. Voor de tweede keer dit uur eigenlijk. Toen de hoe werd aangezet. Ja, Pinball Wizard uit de musical Tommy, weten we het nog? Och, wat lang geleden is dat. Maar wat een prachtig stuk rockmuziek is dat. En daarom hoor je het hier bij ZVL. En Santa Esmeralda en Leroy Gomez. Je nog een beetje. Met eh, Don't Let Me Be Misunderstood. Je luistert eh, ZVL deze prachtige zondag. Hoewel, er kan een drupje regen vallen, maar het is maar een half millimetertje, zeggen ze hier. En eh, het zou zomaar kunnen zijn dat de regen niet eens de aarde raakt vanwege de warmte.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 Even kijken naar de klok. Oh ja, het is tijd voor een reportage. Een reportage van Jeroen van Gent. Hoe viert u liefst uw verjaardag. Stilletjes alleen, midden in een menigte van mensen, nooit meer, gebeurt ook. Of eigenlijk altijd wel. Hoe viert u liefst uw verjaardag? Zoveel mensen met zoveel manieren om het te vieren. Jeroen Vergent, ach ja, hij zette zijn feestmuntje op, liep de winkelstraat in en vroeg het u. En jawel, hier zijn ze weer. Uw antwoorden. Nou, ik ben jarig op 7 augustus, dus dat is altijd midden in de zomervakantie. Dus ik vier het het liefst op een leuke vakantiebestemming en dan eh, oh gewoon eh, met mijn gezin. <laughs> Ja, dat is een goede. Dus eh, ja, dit jaar zijn we met z'n allen op Curaçao, dus het lijkt me een prima plek om, om jarig te zijn. Al die mensen kijken, wat zijn die nou aan het doen? <laughs> Vieren ja. precies. Bijna nooit thuis. Toch? Bijna nooit, nee. Altijd onderweg. Nee, altijd onderweg, ja. Hoe viert u het liefst uw verjaardag? Het is wel heel persoonlijk. Niet, niet. Niet? Niet. Nooit? Nee. Oh, als je ouder wordt, is het dat? Nee. Nee, ja. nee nou, jonger wel, maar de laatste 20 jaar zeker niet meer. ik eh, vind het heel erg leuk om een verjaardag te vieren op vakantie, omdat ik uh, jarig ben in februari. Dus vroeger gingen we vaak op skivakantie tijdens mijn verjaardag. Wintersport. En dat is voor mij wel, eh, ja. dat, hou ik er het liefst wel in. Al lukt het niet ieder jaar, maar dat is wel iets wat ik heel leuk vind om te doen tijdens een verjaardag. Is ook een beetje verwend natuurlijk, dat ik daar aan <laughs> gewend ben geraakt. En dat is voor mij echt een, een leuke traditie bijna geworden, wou ik zeggen. Ja? Dat is er gewoon een beetje ingekropen zo. Als je niet op wintersport bent, toch verjaardag Nee, natuurlijk. Ik vind het altijd wel. Ja, ik vind het wel, heel leuk om met vriendinnen eh, wat leuks te ondernemen. En dat kan ieder jaar weer wat anders zijn. Beetje even een andere dag ervan maken. Ja, ja, inderdaad. Hoe viert u het liefst uw verjaardag? Nou, lekker uit eten en uh, met eh, grote, dus 50, 40, 50, dan is het meestal een feestje. Oh ja, de, de, de ronde getallen. Ja, de ronde getallen en anders lekker met gezin uit eten en eh, dan een drankje drinken. Ja. En die ronde getallen, is dat dan een spetterend feest? Of? Nou, voor mij altijd wel. Voor mij wordt er altijd een spetterend feest gehouden, <laughs> omdat ik het altijd heel erg leuk vind. Eh, mijn oh. man die, eh, is altijd wel, die vindt het ook wel leuk voor mij te organiseren, maar die is zelf wel wat op de achtergrond altijd. Maar, maar dan, dan, heb je ook echt iets, dan zeg je dat is een verjaardag. Ja, klopt. Ja. ja, dan mag je ook vieren, toch? Je mag blij wezen ja, jou hoort. Vandaar dat ik het ook vraag. Hoe viert u het liefst uw verjaardag? Niet. Niet? Ja. <laughs> Nee. Nee, serieus, ja. Niet. Eh, om de, om de, omdat u... Gewoon helemaal, nee, ik heb er helemaal niks mee. Geen reden voor? Nee. nee, nee ik heb geen feestelijke Nee, nee, ik heb op een gegeven moment ook van mijn Facebookpagina afgehaald. <laughs> dat vind ik echt heerlijk. Want je wordt allemaal gefeliciteerd door mensen die je niet of allemaal kent. <laughs> en eh, nee, ik vind het echt eh, ik vind het prima. Maar niet overslaan is een no-go. Ik bedoel, vier het leven. Nou, er zijn zat mensen die hebben geantwoord, we doen dit niet meer. Ja, nee, dat weet ik. Geen behoefte aan feest. ook niet aan behoefte om liefst om naar andere mensen verjaardag te gaan. Ik vind verjaardag heb ik helemaal niks mee. Nee. Ook niet met familie? Nee. Dus, is op een gegeven moment een soort streep onder gezet? Ja, ja ik doe het als, het echt niet, als ik niet onderuit dan doe ik het. Maar <laughs> liever niet. Dan is het gewoon niet leuk. Niet ontspannend om op de eerste vraag terug te komen. Nee, ik vind het echt zinloze eh, tijdsverdrijving. Ik ga graag met mensen iets doen als er echt een aanleiding voor is. Een concert of je, of je ziet elkaar een tijdje niet. Maar niet een verjaardag. Dus. Een andere aanleiding. Ja, Niet per se omdat ze ouders... Het gaat ook niet om de cadeaus, maar gewoon puur om de gezelligheid. Want je ziet elkaar te weinig. Ja, ja, ook, oh, maar dat is een goede aangelegenheid. En dan moet je elkaar ook weer niet alleen maar op verjaardagen zien. Dat vind ik eigenlijk ook wel jammer. Maar ehm, ja. Maar dan is het wel leuk. Als er een gelegenheid voor een feest is, moeten we het gewoon vieren. Vroeger eh, zat iedereen in een kringeltje rond de tafel en stonden oh. de sigaretjes op tafel en ik noem maar wat. Ja. Maar eh, nee, ja. Dat niet meer. Nee. Dat is gewoon genoeg geweest. Ja, precies. Die sigaretten mogen niet meer op tafel. Die sigaretten mag je niet meer op tafel zetten. Nee, <laughs> nee hoor, maar eh, ja, nee. Hoe viert u het liefst uw verjaardag? Met vrienden? Ja. Ja, misschien met de buren mee. Buren erbij. Eh, een goede eh, connectie met de buren. Ja. Ja. ja. ja, wat zijn de voorwaarden voor zo'n verjaardag? Wat moet erbij zijn? Uh, taart, gebak, misschien drank, ja. lekker eten. Is dat altijd? Uh, soms, ja. Het is niet altijd de knelfeest? Nee, nee. Oké. Eh, gezellig met dierbaren, familie, vrienden. Maar het kan ook zijn eh, dat ik zeg van kom, we gaan even lekker een lang weekend weg of zo. Lekker gevarieerd. Ja, dat is net waar ik zin in heb. niet elke keer hetzelfde. Nee. Maar ja, zit het eraan te komen of bent u nog lang niet jarig? Twee 2 juli ben ik jarig. Ah, dat is, dat is acuut. ja. Ah, oké, dan wens ik u voor een goede verjaardag. Ja, dank u wel. Hoe vier jij het liefst je verjaardag? Oeh, groot feest. Groot feest? Ja, ja, ja. Liefst... Elk jaar? Ja, elk jaar. Liefst met zoveel mogelijk mensen om me heen. Ik vind mijn verjaardag wel altijd heel leuk. <laughs> dus ik geef het liefst wel echt een groot feest met veel mensen. Muziekje, dansje, drankje. Ja, dat vind ik wel echt het gezelligst. Het is nooit alleen maar met de familie of zo? <laughs> Het is echt... Nee, ja, ik doe altijd samen met vrienden en familie en dan gewoon iedereen uitnodigen tegelijk. En dan gewoon... Knetterfeest. knetterfeest, inderdaad. Oh ja, dan heb je het allemaal op één dag, dat is wel handig. Ja, ja, ja. Is niet verspreiden zijn er wel. allerlei dagen. Nee, iedereen mag gewoon komen. Oké, ik kom ook. <laughs> ik geef je briefje mee van het programma. Dank je wel voor de reactie. Nou, helemaal goed. Dank Zet je er ook in, dankjewel. En alvast gefeliciteerd. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Oh, be at something. Had something bubbling. It was a fun thing. Ain't nothing troubling. I had a spring in my step, like walking on trampolines. These days I'm looking back, but there's no sense in that. Searching for somebody who can move me like you is a hopeless task. Cause I got these chains on my feet, and everybody I be ain't got nothing. impossible now that I'm on my own. And if I don't do it for you, then I just don't know how to do anything. Heads underwater again, but I ain't no submarine. Try to come up again, heading out with my friends. But I got these chains on my everybody I meet. Ain't got nothing. my birthday. I've been opening presents and hoping to heaven for you. Cause you Speciaal voor eh, Jeroen van Gent draaiden we toch maar mooi even Birthday van G.P. Cooper. En uh, Young Gun, Silver Fox, Stevie and Sly. Een tribute zou je kunnen zeggen naar de muziek van deze twee grote componisten. Ik ben even aan het kijken naar de verkeersinformatie hier uit de streek. Hoest eh, op weg naar Groede en naar Cats aan Bad... Is de file al een beetje opgelost met dit eh, prachtige weer? Of eh, staat het daar weer hopeloos vast en kun je weer geen parkeerplaats vinden? Ja, misschien moet je er maar niet naartoe gaan, denk ik dan. Hè? Want ja, er zijn eh, heel wat andere mooie plaatsen om lekker van het prachtige weer te genieten. Dus, maar ik heb geen informatie van mijn collega's gekregen dat het dus foute boel is. Maar ja, je weet het nooit. Uit ervaring weet ik dat het altijd wel een beetje een bende is. Op de weg op eh, zulke mooie dagen als vandaag. De zomer van ZVL. ZVL. Volgende week weer elke werkdag van 9 tot 12. Zomerse tips uit de regio. Zomerse muziek op je radio. Zomerse beelden op je tv. Zomerse gesprekken met Zeeuws-Vlamingen. De zomer van ZVL. Dacht het wel.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 verpikkelharde, zeldzame, schone, extravagante, losgeslagen, flinke, twijfelende, hartverwarmend, veelbesproken besproken breekbare, welgeleerde, ruige, fanatieken, dramatisch overdreven en met niets om het lijf, priegelige, levendige, gestoonde, wereldvreemde, komisch Veel verveelde amicalen. Verblindend smakelijke stukken, soepel uitgesproken krukken. Hartverscheurend zielig lompe rikken die geen bloemen kunnen schrikken. eigenlijk zou je de nummers van uh, Jazzpolitie goed moeten beluisteren, want het zijn altijd heel bijzondere teksten. Ja, muzikaal natuurlijk ook in orde, maar de teksten zijn altijd eh, veel bewogen, zou je kunnen zeggen. Die worden hier allemaal wel. En um, Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. Wie wil dat niet? Het loopt aardig tegen 12 uur. Goh, wat gaat de tijd snel. En het is zo'n mooie dag voor vandaag. En ik heb, eh, vandaag, en ik heb zo'n zin in al die lekkere muziek die hier nog klaar ligt. Maar dat komt er vandaag niet meer van. Het is even niet anders. Ik ga het allemaal bewaren voor volgende week zondagmorgen. Want dan ben ik er weer bij Leven en Welzijn. Dus... Maar goed, ik ben alweer klaar. Ik heb nog iets moois van Casey en de Sunshine Band. Speciaal voor jou uitgezocht. Hier zijn ze met Get Down Tonight. Een van de mooiste rocknummers aller tijden vind ik persoonlijk. Coldplay en Clocks. Aan het einde van deze aflevering van eh, de zondagmorgen van ZWL. ZWl, dankjewel voor je, voor je gezelschap. Ik ga wel stotteren zeggen. Kun je nagaan van het afscheid nemen. Eh, ik ben de volgende week zondag weer bij Leven en Welzijn. En eh, ik hoop dat jij de komende week geniet van onze radioshows. Die vanuit Zes Vlaanderen overal vandaan komen. En wil je weten waar wij verschijnen de komende dagen? ga dan naar onze website www.omroepzvl.nl. Daar vind je onze agenda en dan weet je waar we te bekijken en te beluisteren zijn. En de verslagen kun je natuurlijk horen op onze zenders en natuurlijk ook op televisie. Dus dat is hartstikke interessant. Ik wens je voor vandaag een prachtige dag. Geniet van. En eh, ik heb nog één mooie voor je. Een eh, legendarische, zou je kunnen zeggen, van Hank de Knife en de Jets. Hier zijn ze met The Guitar King. Mooi dag.